uur. Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Dagblad Trouw heeft sterke vermoedens dat een redacteur bronnen verzon voor zijn artikelen. Een onafhankelijke commissie gaat de verhalen van de journalist nalopen... schrijft de hoofdredactie vanochtend in de krant. In overleg met de advocaat van de redacteur... wordt de naam van de journalist niet bekendgemaakt. Ook schrijft de krant niet over welke artikelen het gaat. De betrokken journalist is vanwege de zaak vertrokken bij de krant. De redactie is gisteravond op de hoogte gebracht. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de uitzending van 100 militairen naar Afghanistan. Alleen de PVV en SP hebben grote bezwaren. Nederland gaat trainingen geven aan hoger personeel van de Afghaanse politie en het leger. Volgens minister Koenders is de missie veel meer dan eerdere Nederlandse bijdragen gericht op de eigen verantwoordelijkheid van de Afghanen. Drie Duitse archeologen zijn in Egypte veroordeeld tot vijf jaar cel voor het stelen van stukjes piramide. Ze zijn nu weer in Duitsland en ontlopen daardoor waarschijnlijk hun straf. De drie mochten een deel van de piramide van Cheops onderzoeken. Ze hakten stukje steen los om te onderzoeken hoe oud de piramide precies is. De stukjes zijn inmiddels weer teruggegeven aan Egypte. Zes Egyptische medeplichtigen hebben ook vijf jaar gekregen. De piramide van Geops bij Cairo is 4500 jaar oud en de enige van de zeven wereldwonderen die nog bestaat. Ook Jumbo begint vandaag met online boodschappen doen. De tweede supermarktketen van Nederland heeft een webshop geopend waar klanten hun producten kunnen bestellen. Voorlopig gaat het bedrijf die niet thuis bezorgen. De bestelling staat klaar op ophaalpunten waarvan vandaag de eerste zes open gaan. Veel andere supermarktketens hebben ook al een webshop met ophaalmogelijkheid. Het weer nog. De ochtend is vrijwel overal droog en de temperatuur is tot zo'n 8 graden gedaald. Overdag begint zonnig, maar smiddags en s avonds is er opnieuw wat regen.